moet met het RWS Journaal. President FBI-directeur Comey een mafketel genoemd. Volgens de New York Times zei hij dat tijdens een gesprek met de Russische minister Lavrov. Trump bekende eerder dat hij Comey onder meer heeft ontslagen... vanwege het onderzoek naar banden tussen Trumps campagneteam en Rusland. Volgens de Washington Post is er in dit onderzoek... een nog onbekende hooggeplaatste Witte Huismedewerker in beeld. Trump is vanavond vertrokken voor zijn eerste buitenlandreis... langs onder meer Saudi-Arabië, Israël en de NAVO in Brussel. De opkomst bij de Iraanse presidentsverkiezingen is zo'n 70 procent, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken laten weten. De stembureaus zijn een half uur geleden gesloten. Sommige bureaus zijn uren langer open gebleven dan gepland, omdat er lange wachtrijen stonden. Wanneer de eerste exit polls verschijnen is nog onduidelijk. Op Texel is een zwembad ontruimd vanwege een chloorlek. De bezoekers zijn op een andere plek opgevangen. Niemand raakte gebond. Het gaat om een zwembad op een vakantiepark. Een paar naastgelegen vakantiewoningen zijn ook ontruimd. De brandweer is bezig met het dichten van het lek. Er is zo'n 3000 liter chloor vrijgekomen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. In de Amerikaanse staat Mississippi zijn drie jongens opgepakt voor de moord op een jongetje van zes jaar. Ze stalen vannacht een auto bij een supermarkt. Volgens Amerikaanse media lag achterin die auto de jongen te slapen. De moeder had de auto met draaiende motor achtergelaten toen ze even de supermarkt inging. S ochtends werd de auto met de jongen teruggevonden. Hij was met meerdere kogels door het hoofd geschoten. Een paar uur later werden de verdachten opgepakt, van wie er zeker twee minderjarig zijn. Het weer nog in de loop van de avond wordt het overal droog. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 8. In het weekend meer zon, maar morgen nog wel kans op een bui. Het wordt morgen 16 tot 20 graden en zondag ongeveer even warm.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 Achter de deks. Wil je het niet geloven? Je kunt ook gewoon lekker live in de studio kijken. En dan zeggen we keiharde... Hallo Jumbo! Oh nee. <laughs> Ik was even afgeleid door die vlag van eh, Dennis. Een uur lang in de mix. Dit is jouw CFM Zandvoort. See it in the house. Zandvoorts grootste dansvloer. En jawel, er mag het antwoorden. Oh, oh. as one, that's what you told me. So why right now are we fighting? Pull down your walls, let some light in. There's a whole world out there to see. Lately, I know that I've been missing, and I ain't been tripping over wires. I lay to save me. Tried so hard not to screw this, never thought that it was okay just to say. was all it took to make me say, babe. You didn't think about me every day. We didn't want this anyway. If we could just live one more day and be together again, babe. And we could think about it every day. back like a boom, boom, boom, boom. Boom, That ass bat like a boom. ass back like a boom boom boom boom boom. Bring that ass back like a boom boom. back like a boom. DJ Dion niet in de mix. En tijdens, ja, ja deze daverende set komt tot de conclusie dat we alweer bijna aan het einde zijn gekomen van deze aflevering. Maar je weet het. Volgende week vrijdag zijn we gewoon weer bij je. Jouw vrienden van de radio. Mijn naam was DJ En samen met DJ Dion City was dit See It Sessions. Maak er een mooi weekend van. Geniet. Tijdens Jumbo-familiedagen hier op Park Zandvoort. Van de gezelligheid in de Haltestraat. Het feestje op het Badhuisplein. Of gewoon lekker van een visje op het strand.